We hebben het vorige keer gehad over al-fa'il, het onderwerp al-fa'il. We hebben gezien dat al-fa'il eh, letterlijk betekent de uitvoerder of eh, de doener, degene die het werk verricht, degene die de handeling verricht, dus de, het werkwoord uitvoert. En we hebben gezien dat een fail een ism is, die eigenlijk altijd maar voor is. En maar voor betekent dat hij een damma krijgt aan het eind van het woord. Dus de laatste letter van het woord krijgt abdamma. Dat wil zeggen dus dat de fa'il een ism is die maar voor is. En al-fa'il is degene die de handeling verricht en hij komt altijd naar of na een fi'al. Fa'il komt altijd na een fi'al. We gaan inshallah ta'ala beginnen met het huiswerk die ik jullie heb gegeven vorige keer. Ik zie dat broeder Abdurrahman er niet is. ga doen zoals ik vorige keer heb gedaan. Als tenminste lukt. Om iedereen een rode punt te geven. En pas als er handen omhoog worden gehezen, dan wordt er toestemming gegeven om een antwoord te geven. Dus we gaan de Ta'ala beginnen met het huiswerk. En dan wel met oefening nummer 1. Het huiswerk zegt of de oefening 1 zegt, استخرج الفاعل من كل جملة من الجمل الآتية. Dat wil zeggen, haal de fa'il uit de volgende zinnen. Dus nu volgen een aantal zinnen. En uit die zinnen moet je al-fa'il eruit halen. Wie wil daar antwoord op geven? We hebben Saha Diku, Waqafa Stauru, Beka Attiflu. Broeder Kloppi, je mag antwoord geven. Wil je schrijven of wil je praten? Even kijken. Dat is natuurlijk. Weghalen. schrijven of spreken. تفضل تفضل برودر كلوب الضيق الثور الطفل الطبيب الأول Maar ik de Kloppie. Sorry dat ik onderbroken heb, dat ik je onderbroken heb. Maar ik wil eigenlijk alleen de eerste rij hebben van jou. Dus van Sahad Diku, Waqafa Sauru, Beka at ehm, waar is die? Even kijken, <clears throat> eh, je hebt bij de eerste Diku genoemd, en dan Sauru, en dan at ik Het antwoord is goed. Dus in de eerste zin staat Sahadiku. De haan schreeuwde, produceerde geluid. En al fa'il hier is dus het diku Het diku is de fa'il. Waarom? Omdat de handeling van schreeuwen eh, kwam van hem. Van de dik is die geproduceerd, is die gemaakt. Dat is degene die de handeling heeft verricht. En je ziet dat adiku aan het eind van het woord, dus bij el-kaf, heeft hij een damma, Adiku. Want al-fa'il is altijd maar voor en krijgt dus het damma aan het eind. Adiku is dus fa'il in het eerste. Tweede, waqafa thawru. De stier. De stier stond op of stopte en degene die de handeling hier, hier heeft verricht is de astier, Afauru. En je ziet ook hier dat hij een damma heeft gekregen aan het eind. Bekka Tiflu, hetzelfde verhaal. At-Tiflu is fa'il, jazakallahu khairan. Broeder Abu Yusuf, tfaddal met de tweede antwoord. Het tweede antwoord. Eh, en je moet dus eh, de eerste rij zinnen geven. Jaat tabibu, la'ib al-awladu, لدغ الثعبان دار اوت متشي الفاعل هاله تفضل ايفا ردوت دخاله اني ماخ بريك طيب اذا شريفن جاء الطبيب الفاعل هير اس الطبيب بارك الله فيك en hij is مرفوع أحسنت جاء الطبيب de arts kwam de arts kwam. Ja'a betekent kwam. At-tabibu betekent uh, de arts. Dus degene die kwam, die de handeling van komen heeft verricht, is at-tabibu. Dus at-tabibu is fa'il. En we zien hier dat hij marfu' is, want hij krijgt een damma aan het eind. De volgende broeder Isa. La'iba al-awladu. Al-awladu is inderdaad fa'il marfu' accent, barakallahu fik. La'iba speelde. Al-awladu de kinderen. Dus de kinderen speelden. Al-Auladu is hier fa'il voor dezelfde reden die ik voor de andere heb genoemd. De volgende, Ladara Thu'banu. Al-Thu'banu is fa'il Achtend. Ladara eh, betekent stok, van het woord steken. Al-Thu'banu, de slang, dus de slang stak. Degene die de handeling heeft verricht is Al-Thu'banu, dus Al-Thu'ban is fa'il فاعل Marfua met damma aan het eind en hier het eind betekent de noen. ik. Nu gaan we naar broeder Metzel met de laatste rij zinnen. Tfaddal. Assalamu alaikum. Eh, اشتغل العامل العامل إجد الفاعل زرع الفلاح الفلاح إجد العامل اجد آه، الفاعل بذلك حضر الغائب مش الغائب إجد الفاعل احسنت جزاك الله خيرا hebt goede antwoorden. Ishtagala العامل اشتغل العامل العامل is werknemer en اشتغل is werkte. Dus degene die de handeling van werken heeft verricht, dat is العامل Vandaar dat العامل فاعل is مرفوع فاعل مرفوع زرع الفلاح زرع زايد الفلاح de boer. Dus de boer zaaide degene die de zaaien heeft verricht hier, dat is een verlaag, vandaar dat de verlaag fa'il is. Hadar al-ga'ibu, eh, al-ga'ibu de afwezige, hadara kwam of heeft zich gepresenteerd. Eh, dus al-ga'ibu is degene die de handen heeft verricht en is dus fa'il. Maar voor, barakallahu fikum, dan gaan we naar oefening nummer 2. Oefening nummer 2, eh, die zegt... ضع فاعلا لكل فعل من الأفعال الآتية ضع فاعلا لكل فعل من الأفعال الآتية Met andere woorden, je hebt hier uh, een aantal werkwoorden. Je hebt fi'al. Fi'al uh, is enkel fout. En af'al is meer fout. Dus je hebt hier een aantal werkwoorden. Af'al. Af'aal is meervoud van fi'al. En voor die af'aal, voor die werkwoorden, moet je een fa'il voor verzinnen. Dus plaats een fa'il bij elk van de volgende af'aal. Je hebt nabaha, yabhaku, yabki, nataha. En eh, ik kreeg een e-mail, of eh, ik kreeg een opmerking van broeder Abdurrahman, die vandaag bij ons niet aanwezig is. Eh, die heeft eh, een foutje ontdekt. Ik heb onder yadhaku, heb ik dat vertaald met lachten. Maar het moet lacht zijn. Yadhaku betekent lacht. Dat is geen fi'al madi, maar fi'al mudari'. Dus in de eh, tegenwoordige tijd. Fi'al mudari' yadhaku en het is geen fi'al madi. Eh, broeder Abdullah, je mag de eerste rij vier woorden doen. Broeder Abdullah, tfaddal. Je krijgt de microfoon. is schrijven. Oké. Okay. Nabaha al-kalbu. Ahsend. Nabaha al-kalbu. Momentje. Even kijken, wat moet ik zien? en dan console. Nou. Uh, نبح الكلب نبح is فعل ماضي الكلب is فاعل مرفوع dus je hebt الكلب toegevoegd als فاعل voor het werkwoord nabaha. Nabaha betekent blafte en al-kelbo is de hond. Dus de hond blafte. Als ik het goed zeg. En dan yadhaku, yadhaku rajulu. Yadhaku ar-rajulu, yadhaku is lacht en ar-rajul is de man. Dus de man lacht en ar-rajul hier is een fa'il omdat hij degene is die het lachen verricht. Eh, de volgende. Jebki Atiflo is ook goed. Jebki Atiflo. Atiflo is het kind, dus het kind huilt. En Atiflo is dus hier فاعل مرفوع نعم de volgende nataha, nataha al-waladu. Ja, nataha al-waladu. Uh, dat kan. uh, nataha <laughs> betekent eigenlijk uh, met het hoofd slaan. En dat doen meestal de steenbokken. Als ze boos op elkaar zijn, dan gaan ze elkaar met het hoofd slaan. En dat is nataha. Uh, nataha al-waladu kan ook, als hij ook boos is, dan kan hij zijn hoofd tegen de muur slaan bijvoorbeeld. Eh, iets wat niet goed is, maar goed. Uh, nataha is dus fi'al madi. Al-waladu is fa'il marfu' ahsanta barakallahu fiek. Ehm, nu ga ik naar de tweede rij woorden. Even kijken wie de antwoorden gaat geven. Broeder Karim Faddal. Je krijgt de microfoon. Karim, wil je schrijven of spreken? Karim, 1979. Spreken of schrijven? Oh, je kunt natuurlijk. Ik heb geen... Kun jij nu wel schrijven? dat is zo. Lukt niet. Oh ja, nu wel, denk ik. Want ik had, ik had een rode punt voor gezet. Nu heb ik het weggehaald. Ik dat maar heb geen microfoon. Oké. Okay. Uh, eh, nou, ik kun je schrijven. Yashrabu, Atasa, Safara, Yarkabu. yaqra'u. Eh, nee, wacht even. Doe Karim, we zijn nog in oefening 2. We zijn bij oefening 2. Dus de tweede rij woorden. Je hebt daar yashrabu, atasa, safara, yarkabu. Dat zijn werkwoorden en daarvoor moet je een fa'il verzinnen. Dat is de vraag. Yashrabu, يسير يشرب Shayo. uh, nou, hier moet ik eventjes wat uitleggen. Yashrabu shayu. Kijk, ashay. Is ashay degene die het drinken verricht? Wie antwoord geeft aan Karim? Of Karim? Is de shay, de thee, degene die het drinken verricht? Nee. Dus er is iemand anders die het drinken verricht. Dus zij kan geen fa'il zijn. Want degene die het verricht, degene die drinkt, die moet fa'il zijn. Dus moet je een persoon verzinnen inderdaad. Je moet een persoon verzinnen in plaats van hetgeen wat gedronken wordt. Dus, wat kun je zeggen bijvoorbeeld? Yashrabu الصبي أحسنت يشرب الصبي الصبي de baby of het kind yashrabu as-sabiyu. Dat is een goede zin. En as-sabiyu hier is dan wel fa'il, want het is degene die uh, het drinken verricht. Ahsend. Uh, de volgende. Atasa. Atasa. عطس الولد is ook goed. عطس betekent niefde. Al-waladu is het kind of de jongen. Dus het kind of de jongen niefde. Heel goed. الولد is hier فاعل مرفوع. سافر. volgende woord, of volgende zin. سافر العامل heel goed de arbeider reisde heel goed safara al-amilu al-amilu is dus uh, fa'il omdat hij degene is die het reizen deed yarkabu de volgende yarkabu as-sa'iqu heel goed as-sa'iqu Yarkabu as-sa'iqu. As-sa'iqu is sa'il. Omdat hij degene is die rijdt. As-sa'iqu is de chauffeur. Uh, is rijdt. Dus de chauffeur rijdt. En de chauffeur, ja, sa'iqu eh, is fa'il marfu'. Uh, als er opmerkingen zijn of als er iets wat niet duidelijk is, mogen jullie het noteren en straks als er gelegenheid is voor vragen, dan mogen jullie die stellen. Dus nu als er vragen zijn, moet je het even noteren op je schrift of op een blaadje en dan later eh, stellen. We gaan nu naar oefening nummer 3. De opdracht zegt: Ba'il asma al-atiyata fi jumal بحيث يكون كل واحد منها فاعلا Met andere woorden, maak zinnen zodanig dat de volgende asma fa'il worden. Dus we hebben hier een aantal asma. Asma is meervoud van ism. En je moet zinnen daarvan maken zodat deze asma hier fa'il worden. Met andere woorden, je gaat een faal erbij verzinnen. Dus uh, tegenovergestelde van de oefening van net. De oefening van net had je een faal, een eh, werkwoord, en je moest een faal verzinnen. Nu heb jij een faal en je moet een faal voor verzinnen. Eh, wie gaat deze oefening doen? Behalve broeder Abu Yusuf en Kloppi, zijn er nog andere mensen die deze oefening willen doen of niet? Niet. Oké, nou dan eh, geef ik de beurt aan broeder Abu Yusuf. Abu Yusuf, dan. Ja, oh, pardon. Ik moet de red wat weghalen. تفضل <clears throat> التلميذ الثعلب الرجل سفينة حفظ التلميذ الدرس heel حفظ التلميذ الدرس فاعل هير is التلميذ Hafiza betekent leerde. At-tilmiz leerling. En ad-dars is de les. Dus de leerling leerde de les. At-tilmiz is hier, is hier fa'il. Akala الثعلب اللحم ook heel goed akala at الثعلب de vos en اللحم de vlees het vlees. Dus het vos at het vlees. En Salab is daarmee fa'il. Volgende, ar-rajulu. Ja'a ar-rajulu. rajulu is fa'il. Eh, dat is de man. Ja'a is kwam. Dus de man kwam en ar rajulu is hier fa'il. Dat naam. Volgende. سفينة تجري السفينة خايف نيت ستاتي سفينة ما كانوك تجري السفينة السفينة is the boat and تجري is literally rennen rent maar daarmee wordt bedoeld فارت dus السفينة is hier فاعل أحسنت بارك الله فيك نخاف نو نار تويدة النمل نحلة الخادم الجندو ماكنيات السفينة سفينة داخلت منهم تخاطرون دات ان آه، آه، يا انزين ماكت صدت آه، دي سفينة او السفينة فاعل ورد volgende rij wie wil die doen النمل نحلة الخادم الجندو niemand Zo te zien hebben de mensen deze keer niet allemaal hun huiswerk gemaakt. Of ze hebben het wel gemaakt, maar ze willen niet spreken. Faddal Ummu Dawud. Je mag schrijven. النمل نخلة الخادم الجند Eerst النمل النمل betekent meer. Het meer of de meer? Nee, de meer. Meer. Maak hem zin zodat meer, dus een nemlu, fa'il wordt. Zuster Umm Dawud. النمل يعيش تحت الأرض آه. كيك Nu moet ik weer wat uitleggen. Eh, hier heb je inderdaad, een namlu is degene die leeft. De dus zin betekent, de nier leeft onder de aarde of onder de grond. En namlu ya'ishu tahta al-ardi. Een namlu is hier degene die leeft. Dus degene die het werk wordt verricht. Dat klopt. Maar we hebben gezien, we hebben gezegd in de regel, en dat is een hele goede eh, eh, voorbeeld van zuster Om Dawood, om erop te wijzen dat het eh, soms fout kan gaan. Want in de regel stond, al-fa'ilu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun. Al-fa'il moet altijd na al-fi'al komen. En niet daarvoor. Hij moet altijd achter de fi'al komen. En niet daarvoor. We zien hier dus in dit voorbeeld dat een namlu voor het fi'al komt. Een namlu eerst en dan jaishu. Dan is een namlu hier geen fa'il. Wat het wel is, dat zullen we inshallah later in een andere les tegenkomen. Dus om het goed te maken, hoe ga je het goed maken, zuster Umu Dawood? Probeer het nu anders te maken. Want de regel was dat een fa'il na een fi'al moet komen. Ahsant, ya'ishu, en namlu, tahta al-ardi. En dan is nu naml, en namlu is dan wel fa'il. Ya'ishu, en namlu, tahta al-ardi. Nu is namlu fa'il, omdat hij ism is, bima, een fi'al is gekomen en hij is degene die de handeling verricht. Ahsend. Nu volgende zin. Nahlatun. Nahlatun. Nahlatun betekent een bij. Een bij. Moet je een zin verzinnen waarin nahlatun fa'il is. Een nahlatu of nahlatun moet in die zin fa'il zijn. Dat wil zeggen dat nahlatun het, eh, de handeling moet verrichten. Wat heb je zuster? De dood. En nahlatu tatiru. Heel goed. En nahlatu tatiru. Maar hier zeggen we weer hetzelfde verhaal als bij de eerste. Maak het zelf goed. Ik hoef niks meer te zeggen. U zegt, en nahlatu tatiru. Hier is een nahlatu geen fa'il. En de vraag was dat je een zin moet maken waarin een nahlatu wel fa'il is, ahsan. Dus, papiru an-nahlatu. An-nahlatu moet achter het werkwoord komen. Dan pas is het fa'il. Papiru an-nahlatu is nu wat er gevraagd wordt. Barakallahu Nu gaan we naar al-ghadimu. Nagla, of tatiru nagla betekent de bij vliegt. Nu gaan we naar al khadim En al khadim we hebben al gezien wat het betekent. al khadim is de dienstjongen, de, werk, de werker, hè? dienstjongen, dienstman. Al-Khadimu. De vraag is, maak een zin waarin Al-Khadimu fa'il moet zijn. Al-Khadimu moet fa'il zijn in een zin, dat wil zeggen, naam. Ya'malu al-Khadimu, heel goed. Ya'malu al-Khadimu. Al-Khadimu werkt. Al-Khadimu is degene die het werken verricht. En hij is na al-fi'al gekomen. Hij is achter al-fi'al gekomen, dus het is fa'il. Barakallahu الجندو تلاتست الجندو الجندو الجندو بتكنت سلطات يموت زين ماك فارين الجند فاعل إس زين ماك فارين الجند فاعل اسم تفضل نعم الجند soldaten. Zuster Omu Dawood. Bent u aan het nadenken? Oh, mashallah, heel goed te zien. Kon geen zin bedenken, excuses. De volgende, wachtende. <laughs> Tayyip, geen inshallah. Eh, dan geef ik even het woord aan Abu Yusuf. Tfaddal, al-Jundu. Een zin met al-Jundu. soldaten. ذهب الجند إلى المعركة ما شاء الله أحسنت ذهب الجند إلى المعركة ذهب الجند إلى المعركة ذهب betekent ging الجند الصودات إلى نار المعركة فلت veldslag أوف نار خفخت نار خفخت de soldaten gingen naar het gevecht. Degene die het gaan, de handeling gaan, hebben verricht, dat zijn het jund. Dus het is fa'il. En het is na een fi'al gekomen, achter een fi'al gekomen, dus het is een fa'il. Ahsan tabarakallahu fi. Nu gaan we naar oefening nummer 4. Uh, كون من الكلمات الآتية جملا مؤلفة من فعل وفاعل ملائم له Nu zijn ze eigenlijk door elkaar. Nu hebben we fi'al en we hebben asma. Soms hebben we een fi'al, soms hebben we een ism. Wat je moet doen, is dat je een zin moet maken met deze woorden. Die bestaat uit een fi'al en een fa'al. تفضل أخي مدفع ده ابن إيست سهلة نطح التلميذ الجمل دي إيست راي بورد تفضل سهل الفرس نطح الكبس الشاتة نجح التلميذ في الامتحان يأكل الجمل الحشائش الحشائش جزاك الله خيرا هل خويا زينم Je hebt gezegd sahala al-farasu. Sahala al-farasu. Sahala is fi'al madi. Al-farasu is فاعل مرفوع نطح الكبش الشاة heel goed نطح الكبش الشاة wat betekent sahal al-farasu uh, het paard hinnikte نطح الكبش الشاة Al-Kabshu is fa'il, omdat hij degene die het eh, werkwoord, de handeling nataha, slaan, verricht. Al-Kabshu is dus fa'il. Uh, eh, Al-Kabshu, dat is de schaap, slaat met zijn hoofd op een geit, asjet. Heel goed. Al tilmidu of je at-Tilmidu, fi al-imtihani. Najah betekent slaagde het tilmid, de leerling, viel imtihaan in het examen. Dus najah het tilmidu, het tilmidu is degene die geslaagd is, dus hij is fa'il ahsend. أكل of يأكل الجمل الحشائش زي jij, maar het moet الحشائش zijn. En waarom het zo is, dat zullen we inshallah vandaag in onze les van vandaag leren. يأكل الجمل الحشائش يأكل is eet الجمل is kameel de kameel الحشائش dat zijn uh, ja hoe noem je dat الحشائش uh, gras ja soort gras nou طيب Ya'kulu al-jamalu al-hasha'isha. Jamal is degene die het eten verricht, dus hij is fa'il. Nou, nu hebben wij at-tajiru, shaka, ba'a, baraka. Wie wil deze zinnen maken? Wat moet er gedaan worden? Je moet een fa'il verzinnen. Of als er een fa'il is, of een ism is, dan moet je een fi'al verzinnen. geen nieuwe mensen, dan geef ik het woord aan broeder Abu Yusuf. Tadda. Even kijken, Abu Yusuf. Ja, nu mag het. التاجر شكا باع بركه التاجر استهاندلا يبيع التاجر تجارته بيتر يبيع التاجر سلعته التجارة بتكنت هاندل dus ik weet niet of je التاجر eh, de handelaar verkoopt زين handel maar als je يبيع التاجر سلعته dat de handelaar verkoopt zijn uh, spullen. Nou, يبيع التاجر سلعته maar het hier gaat het om dat het tajiru fa'il is en يبيع is فعل مضارع. Hoe schrijf je dat? Sil'atahu. Ik zal het even opschrijven. Uh, Sil'atahu. As-sil'a, as-sil'atu betekent eh, ja, wat je verkoopt. Zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, eh, Ala sil'atullahi ghaliyah, ala sil'atullahi al-jannah. Dus wat Allah subhanahu wa ta'ala verkoopt aan zijn dinaren, geeft aan zijn dinaren, dat is al-jannah. Sila. طيب دفوخن ده وفيك بارك الله تعالى شكا شكا بتكنت كلاخد شكا مت ان ألف ممدودة مت مت شكا مت الياء زندر بنت مار ان ألف متزين ألف ممدودة شكا الطالب إلى المدير هل خد شكا إس كلاخد الطالب إس دستودنت إلى المدير باي ده ديركتير دشير الطالب فاعل إن شكى فعل ماضي نعم دشكى شكا شكى مت زوجين شكا مت ألف ممدودة نباعه باع باع محمد بيته هيخوت باع فعل ماضي محمد اسفاعل المرفوع احسنت آه، محمد فركخت زين هاش بركة بركة بتكنت زط فنزيتن فورن كاميل بفوغات فورن دير بارك الجمل هل خد دكا ميل زط هل خد بارك اس فاعل ماضي الجمل اس فاعل مرفوع طيب جزاك الله خيرا نخاف برودر عبد الكريم دماغ انتو دخيفا وبدلات الراي فان ديز اوفنين broeder Karim, we zijn nu... Oh ja, tfaddel. Nou, al-maridu, ahsant. Shaka al-maridu. Heel goed. Shaka al-maridu. Dat wil zeggen, de zieke, de patiënt, klaagde. Shaka is fi'al madi. Al-maridu is fa'il marfu'a. Al-kharoof نطح الgaroef, heel goed. Natach al-garoef. Uh, dus de schaap, wat heeft hij gedaan? Hij heeft geslagen met zijn hoofd. Heel goed. Is fa'il. Nataha is fi'al madi. Al-garoef, fa'il marfu. Al-hisam. Paard. Sahala al-hisalu. ook heel goed. Dus de pa het paard hinnikte. En de laatste. Hafida leerde. Hafida at-tilmidu. Het moet at-tilmidu zijn. Ah, met alif lam. Ahsend. حفظ التلميذ حفظ الشيء الماضي التلميذ is fa'il مرفوع Achtend, tabarakallahu fikir. كون ست eh, nu gaan we naar uh, opdracht 6 of oefening 6. En nou, daar staat dat je zinnen moet maken. كون ست جمل تشتمل كل واحدة منها على فاعل ويكون الفعل مضارعا في الثلاث الأولى ماضيا في الثلاث الثانية هاي zegt, ja oefening فايف نعم Of neem Gamsa. U zegt je moet eh, vijf of zes zinnen maken die bestaan uit waarin een fa'il in voorkomt. Drie daarvan moeten de fa'il, eh, de fi'al madi zijn. En de andere drie moet de fi'al mudari zijn. Ehm, goed, laten we deze heel snel doen. Um, nou, broeder met zo gaat het heel snel zeggen. Ik denk dat ik uh, het woord aan hem geef, want hij heeft microfoon en hij mag het zeggen. Even kijken, ik ga dit weghalen. Tfaddal, broeder met zo. يجري أحمد في الساحة نقول الله رب العالمين يلعب إسماعيل مع والده أحسنت يرد دري زين خيفة مت فعل مضارع اندار ان فعلس يلعب إسماعيل مع والده ألين de زين بيت weet even nog een زين نقول الله رب العالمين كيف يستا هيزخ نقول الله رب العالمين كيف als je een beetje nadenkt نقول betekent wij نقول رب العالمين heb je gezegd نقول of يقول نقول of يقول ما ik heb gezegd Dus als je zegt, als je zegt naqulu, dat betekent dat wij zeggen. En dan is de fa'il hier wij. Ook al is hij niet duidelijk te zien is, maar we zullen later zien, inshallah, dat ook een fa'il, een beetje, eh, ja, eh, een fa'il, kan onzichtbaar eh, zijn in een jumla. Dat gaan we later, inshallah, tegenkomen. Maar als je zegt naqulu, Allahu Rabbul Alameen, dan zeg je eigenlijk, wij zeggen Allah Rabbil Alamin. Dan is Allah hier een zin eigenlijk die wij zeggen. Dus het is niet Allahu degene die het werk verricht of het zeggen doet. Wij zijn degene die eh, de handeling verricht, namelijk het zeggen. Dus hier kun je niet zeggen dat Allahu fa'al is. Eh, maar als je zegt, Yaqulullahu, يقول الله إن dan كذا وكذا يقول الله مثلا قل هو الله أحد dan is het wel wat, we, wat, wat hier gevraagd wordt. Yaqulu is fi'al mudari en Allahu, lafdul jalal, is dan hier fi'al of fa'il marfu'. Nou, en de eerste zin is ook goed, maar ik heb het niet uh, onthouden. Wil ik nog een keer zeggen, de eerste zin? يجري أحمد في الساحة نعم يجري أحمد في الساحة دوش يجري إسفاء فعل مضارع فان أحمد إسفاعل فانت هاي دخين دي آه، رنت في الساحة is in the town of in the plain in the plain بارك الله فيك wie wil de andere drie doen met فعل ماضي درين ik heb liever iemand die microfoon neemt. Uh, niemand? Dan mag Aisha het even zeggen. dan, Abu Yusuf. Dus hier wordt gevraagd naar drie zinnen met fa'il erin. En fa'il moet in madi zijn. Fa'il madi zijn. Rakib al-jundiyu al-hisana. Heel goed. Rakib is fa'il madi. Al-jundiyu is fa'il marfu'. Heel goed. En wat al-hisan is, dat gaan we inshallah zo meteen zien. Hadar al-ghaibu. Rakib al-jundiyu al-hisan betekent de soldaat Eh, reed op een paard. Op het paard. Naam, Hadar al-Ghaibu, de afwezige kwam. De afwezige heeft je gepresenteerd. Akela al al garova vos at uh, de schaap, heel goed. Agibarakallahu, ik wilt u alles vertalen, ook zodat het duidelijk is voor ons. Inshallah, ik zal mijn best doen om alles te vertalen. Dus akala zi'bu al kharufa wil zeggen, het vos at de schaap. En akala is dus hier fi'al madi. Al-zi'bu is fa'il marfu'. En dan, ja, dat zijn de drie, dat zijn de drie zinnen. Barakallahu fiek. Nu gaan we naar oefening 6. Daarin heb ik ook een fout gemaakt, zie ik nu. Daar staat hati khamsa jumalin mawdu'aha of mawdu'aha al-fallahu waj'al al-fallaha fa'ilan. Je moet vijf zinnen maken. Die gaan over al-fallah, dus over een boer, niet over moer. Dus het moet boer zijn. En moet Eh, boer moet fa'il zijn. Wie wil deze via de microfoon doen? Wie wil deze via de microfoon doen? Niemand? Even kijken. voor de Karim. vijf zinnen over het onderwerp boer. En de boer moet daarin fa'il zijn, in die vijf zinnen. Ik heb toch rode punt weggehaald, of niet? جاء يزرع الفلاح هي الخوت يزرع الفلاح دبور زايت zaait الفلاح is فاعل ان يزرع اسم فعل مضارع يزرع زايت الفلاح اسم فاعل مرفوع volgende يزرع الفلاح اسم een يستغل يشتغل يشتغل الفلاح ook heel goed يشتغل is فعل مضارع الفلاح is فاعل مرفوع volgende Waarom is het fa'il? Omdat het een ism is en het is gekomen na een fi'al en het is degene die de handeling heeft verricht van die fi'al. Ta'iba al-Fallahu, heel goed. De boer werd moe. Ta'iba betekent werd moe. Ta'iba al-Fallahu. Ahsant. Al-Fallahu is fa'il. En ta'iba is fa'il madi. Naam al-Fallahu. Heel goed. Nama betekent sliep. Al-Fallahu is de boer. Dus de boes liep. فعل en fa'il. فعل ماضي is nama en al-fallahu is fa'il marfu'a. De laatste. Saqa al-fallahu. Saqa al-fallahu betekent de boer uh, gaf water. Gaf water aan planten bijvoorbeeld. Heel goed. saqa. Is dat wat je bedoelt? Saka? Water geven? Lang rijden. Oh, Saka. Ja, Saka. Al-Fallahu. In dit geval dus de, de boer reed in een eh, ja, tractor of eh, auto of wat dan ook. Accent, waar ik al af. nou, zullen we ook de volgende doen? Vijf zinnen met als onderwerp muis en de muis moet fa'il zijn. برودر عبد الله تفضل تفضل معلش تري الفأرة ماشي اكل الفأر الخبز اكل الفأر الخبز او اكل اكلت الفأرة الخبز دوش اكل الفأر الخبز دماش ات بروت هات بروت ان الفأرة ستات هنا eigenlijk in het voorbeeld dan moet اكلت zie je الفأرة verschil الفأرة فراولك زاي الفأر مملك هاي dus dan zeg je in het الفأر هاي أكلا أط en in het فراولك الفأرة zeg أكلت أكلت الفأرة الخبز أكل الفأر الخبز volgende dus أكل is hier الماضي أن الفأر الف... is eh, fa'il marfu. De tweede ذهب الفأر إلى البيت <laughs> يا ذهب الفأر إلى البيت الفأر is ذهبت الفأرة zegt ذهبت الفأرة إلى البيت Maar als je al-fa'ru zegt, dan is het inderdaad zahaba in plaats van zahabat. Dus zahaba is fi'al madi, al-fa'ru is fa'il marfu'. En waarom is dat? Omdat al-fa'ru is een ism en die is gekomen na een fi'al en het is degene die de handeling verricht en daarom is het fa'il en je mag gerust een damma zetten op de ra, op de laatste letter van het woord. Dus je zegt niet we hebben al-fa'ra of we hebben al-fa'ri, maar we hebben al-fa'ru. Dat is een regel. Zo moet het zijn. Het is al-fa'ru. Waarom? Dan zeg je omdat het fa'il is. Want al-fa'il is altijd maar voor. Nou. Goed, nu gaan wij Hussein Broeder Hussein, wil je nog de overige twee doen? laf ik broeder eh, Abdullah. De overige twee. Hussein. Of wil je spreken? Je mag een microfoon krijgen. Ishta'ala. اشتعل الفأر إذا تفتي بدوك اشتعل الفأر أو اشتغل اشتغل يعني اشتغل الفأر دماش mouse werkte يا what كان اشتغل is فعل ماضي إن الفأر is فاعل مرفوع مات al-fa'ru, volgende zin. Eh, dat wil zeggen, de muis eh, ging dood. Mata is ging dood. Al-fa'ru is de muis. Mata al-fa'ru. Heel goed. Nog één. Dus hier gaat het om zinnen maken met al-fa'ru als فاعل يشرب الفأر أو كيرخوت بارك الله فيك دوش ده ماش آه. درينكت ماش درينكت يشرب الفعل مضارع إن الفأر است fa'il. Broeder Hussein, als ik zeg al-fa'aratu, dus in het geval van de laatste zin. Je hebt gezegd, yashrabu al-fa'ru. Wat wordt de zin als, als je in plaats van al-fa'ru zeg je al faaratu In plaats van al-fa'ru ga je nu al faaratu zeggen. Wat wordt de zin, denk je? tashrabu, hè? Tashrabu, hè? Niet tashraba. Tashrabu, heel goed. Tashrabu al-fa'aratu. Tashrabu al-fa'aratu. Maar ook hier gaan we inshallah later de werkwoorden vervoegen. Dat heet werkwoorden vervoegen. Uh, eh, Astarf. Dan komen we bij de laatste oefening. En ik heb gezegd dat we die eh, hier, eh, dat ik die hier eh, ga uitleggen. En het gaat namelijk over Arab. Het gaat over Arab. Maar, even kijken. Ja, ik zal eerst even deze doen en dan geef ik straks gelegenheid om vragen te stellen. arab wat is arab Arab, dat is eigenlijk zoiets als een zin ontleden in het Nederlands. Zin ontleden. Dat is het Arab. Je moet naar elk woord kijken in een zin en daarbij zeggen wat de functie is van een woord. Wat voor woord is het? Nee, niet wat voor woord is het, maar wat is het Arab daarvan? Wat is de functie van zo'n woord in een zin. Is het fi'al? Is het fa'il? Is het mef'ul bihi, zoals we straks gaan zien? Of is het iets anders? Dat is al Arab. Met deze i'raab kun je de teken of het teken van de laatste letter in het woord bepalen. Zoals we gezien hebben in fi'al of in een fail we hebben gezien dat in een fa'il, eh, dat een fa'il altijd maar voor is. Even kijken. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vraag je, weet je misschien welke dag deze maand de 21ste is? Eh, zullen we even deze vraag... Eh, is het dringend, zuster Om Abdullah? Is deze vraag dringend? Of kan het wachten aan het eind van de les? als er, als er gelegenheid is voor vragen. Nee. Eh, wat was ik aan het vertellen? arab Wat is Al-Arab? Al-Arab is dat je kijkt in een zin wat voor functie de verschillende woorden hebben En aan de hand van Arab weet jij uh, of een woord aan het eind een fetha krijgt, of een damma, of een kasra, of iets anders. En dat is heel belangrijk, want op die manier kun je geen fouten maken in je uitspraken. Dus dan kun je niet bijvoorbeeld zeggen, ذهب التلميذ إلى المدرسة bijvoorbeeld. Dat is fout. Wat moet je zeggen? ذهب التلميذ إلى المدرسة. Waarom is het tilmidu? Omdat het fa'il is. En fa'il is altijd marfoa. Dus dat is al-i'raad. إلى المدرسة waarom المدرسة is het المدرسة in plaats van المدرسة of المدرسة omdat المدرسة na een half jar is gekomen namelijk إلى en daarom is het مجرور En dat zullen we ook later zien. Dat is Arab. En dat is dus heel belangrijk, want Arab zullen jullie heel vaak tegenkomen. al arab zullen jullie heel vaak tegenkomen en dus moeten jullie het goed doen als het gaat om Arab. Daarom staan hier een aantal voorbeelden. Staat Na Namudaj betekent voorbeeld of model. Hadara al gaibu Hadara al gaibu staat daar nummer 1. Dat wil zeggen, de afwezige is gekomen. Of kwam. Hadara, als je Arab wil doen, dan staat dus eronder Hadara. En dan staat een streep, maar het moet eigenlijk twee punten zijn. Dat wil zeggen, Hadara, wat voor Arab heeft het? Hadara is fi'al madi. Hadara is fi'al madi. فعل ماض ان wat is الغائب ghaib Dus nu gaat het over de zin hadar al We gaan kijken wat de functie van hadara is. En we gaan kijken wat de functie van ghaib is. We hebben gezien dat al-hadara fi'al madi is. En al-ghaibu, nou gaan we even zien. Al-ghaibu is fa'il marfu' Fa'il marfu' Dat is dus al-i'raab. Dat is al irab wat ik net heb gedaan. En hetzelfde geldt voor de tweede, het tweede voorbeeld. Yatiru al dubabu Yatiru al dubabu Wat is al i'rab van Yatiru al dubabu Nou, we beginnen met het eerste woord, Yatiru. Yatiru is fi'al mudari' in dit geval, en niet fi'al madi. Fi'al mudari'. al dubabu is degene die het vliegen deed. Dus het dubabu is eh, fail maar voor. Je hebt hier dubabu. De vlieg vloog. Dus je is hier het vermoedaar en het dubabu faa'il, maar voor. Nu vraag. Dus eh, naar aanleiding van deze twee voorbeelden kun jij de andere eh, opdracht doen. Hij zegt, al-jumlatayn al Dus geef een i'raab van bijvoorbeeld fada an-nahru. En geef een i'raab van yarbahu at-tajiru. Dus, naar aanleiding van wat we gedaan hebben net. Wie wil de eerste zin doen? Wie doet al-i'raab van fada an-nahru? Fada betekent overstroomde. En an-nahru betekent de rivier. Wie doet al-i'raab van fada an-nahru? Nou, eh, even kijken. Abu Yusuf, Karim. Niemand anders. Ik wil graag dat anderen ook meedoen. Niemand anders. Even kijken. Niemand die nog niet meer gedaan heeft. Nee. Said ibn Abdelhamid. dan. Je mag de microfoon krijgen. Oké, dan even via schrijven. Fadan Nahru. Doe eens Arab van Fada an Nahru. Je moet zeggen Fada, dubbele punt, fi'al maadi. Heel goed. Dus fada, dubbele punt, fi'al madi. Heel goed. Nu, an-nahru. النهر فاعل مرفوع ما شاء الله بارك الله فيك dat is uh, het goede antwoord فاض is فعل ماضي uh, النهر فاعل مرفوع Dhamma om het nog duidelijker eh, te maken. Waarmee is die marfoor? Wat is het teken van marfoor? Wat is die damma die je ziet op de, ra, op de laatste letter van, van Annaru? Nu eventjes de tweede zin. Wie wil de tweede zin doen? Tweede zin. Andere mensen. niemand, behalve deze vier die altijd meedoen. Door proberen, door het proberen en door fouten te maken, leer je het beste. Door het zelf te proberen en door fouten te maken, leer je het beste. Tijd, Dan ga ik naar... Allah Ibrahim, doe de Ibrahim. Ik heb een vraag over vader. Ibrahim. Eh, oh, dat is toch... Nee, vader is verleden tijd. Vader is fi'al madi. Fada is fi'al madi. Yafidu is fi'al mudari. وفيك بارك طيب بدر ابراهيم تفضل Je mag microfoon Broeder Brahim, wil je schrijven of spreken? Brahim, schrijven of spreken? Je hebt toch wel red dot gehad? Ja, ik heb het gehad. Geen antwoord? Dan mag... Even kijken, wie wil dat doen? برودر متصل تفضل من الميكروفون ير يرجح التاجر يربح التاجر يربح فعل المضارع التاجر فاعل مرفوع أحسنت برودر Wetzel. بارك الله فيك يا خوت يربح التاجر التاجر is the handler يربح is vint Dus يربح التاجر the handler vint يربح is فعل مضارع. التاجر فاعل مرفوع. يا خوت خوت زينو er over deze oefeningen die we gedaan hebben, of over het Arab, of over iets anders. Eh, zijn er vragen hierover? Even kijken. Abu Yusuf. dan. Sorry, ik had mijn hand nog op stuk. iemand anders. Heeft iemand anders een vraag? Nou, ik zal eerst eventjes de handen weghalen. Oh, remove all hands. Oh, dat gaat niet. Karim, ik kan geen vraag stellen in gemeenschappelijke room. Ik heb wel een vraag. wat faddal Karim. Nee, je moet eerst je vinger opsteken. Maar goed, maakt niet uit voor deze keer. Stel je vraag. Ik ga je red dot weghalen. Carry. Nu kun jij wel in het openbaar schrijven. Over een van de eerste oefeningen. Wat is steenbok in Arabisch? Dat is الجدي الجدي ik zal het even opschrijven Al-Jadju. Nu kun jij, als het goed is, wel opschrijven in, in het openbaar. Al-Jadju, dat is steenbok. Uh, wie, even kijken, zijn er nog meer vragen? Abu Yusuf, je wil geen vraag stellen? Dan haal je je, weg, je hand weg. Hoe haal je die hand weg? Dat werkt niet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa Ik krijg hem niet weg. <laughs> hey, broeder Nutsal, heb je een vraag? Kom net binnen, welke bladzijde zijn we? We zijn nu bezig met het beantwoorden van jullie vragen. Even zien. Oké, nu ga ik de handen weghalen. Als het goed is heb ik alle handen weggehaald. En degene die een vraag wil stellen, die mag zijn hand opsteken. Even kijken, hier doe ik weer een vraag. Ibn Mas'ud. Om de hand weg te halen moet je nog een keer op, de handje, op het handje klikken. klikken. Tayyip, jazakallah. Even lachen. Nu Said ibn Abdelhamid. Wat dan met je vraag? Ga je gaan. Je kan ook spreken als je wil. Al-maf'ul bih. Is die altijd mansoob? En kunt u hier een voorbeeld van geven? Daar gaat de les van vandaag over. Dus eventjes geduld hebben. Broeder Said ibn Abdelhamid. Daar gaat de les van vandaag over. Dus een beetje geduld hebben. En we zullen zo naartoe gaan. Nog andere vraag? Ja, we gaan <laughs> nog beginnen. Want we hebben alleen maar huiswerk behandeld nu. Jij nog vragen? Niet. Alles is duidelijk, inshallah. Geen vragen, oké. Dan gaan we naar de les van vandaag en het gaat over maf'ul bihi.